Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De helft van de vechtsporters en een kwart van de krachtsporters gebruikt doping. Het gaat dan niet om topsporters, maar juist om mensen die deze sporten één of twee keer per week doen. Het staat in een nieuw onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid liet doen. Het gaat dan vooral om het spuiten van anabolen en ook steeds meer vrouwen doen dat, zegt deze onderzoeker. Als we dus kijken naar die fanatieke krachtsporters, fanatieke vechtsporters de vrouwen die daaraan doen... Ja, dan is ook onder die groep echt het gebruik ja, heel duidelijk aanwezig. En dat is niet zonder risico's, want vrijwel iedereen die doping gebruikt... krijgt last van bijwerkingen. Deze arts somt er een paar op. De bloeddruk stijgt een beetje. Eh, er kan een vette huid of acne optreden. Er kunnen stemmingswisselingen optreden. De hartspier kan wat dikker worden. Kortom, op allerlei organen heeft het effecten. In totaal werkten ruim 2000 mensen anoniem mee aan het onderzoek. Veel Tweede Kamerleden vinden het maar gek dat Nederland afval gaat verbranden voor de Italiaanse stad Rome. Daar zijn grote problemen doordat er veel te veel huisvuil is en het niet allemaal daar kan worden verbrand. Het maakte nogal wat los tijdens het vragenuurtje vanmiddag in de Tweede Kamer. En voorzitter, dat roept toch wel de nodige vragen op. Het is toch niet te geloven dat op het moment dat heel Nederland op slot zit voor die stikstofuitstoot waar de eh, regering verantwoordelijk voor is, wordt er een deal gesloten tussen GroenLinks en Italië om hier rommel naartoe te halen om te verbranden. Ja, in een reactie daarop zei de staatssecretaris dat Nederland zich aan Europese afspraken moet houden en landen elkaar dus gewoon moeten helpen. En de bekende kop net in opsporing verzocht. Casper Starreveld, de gitarist van Kensington, deed in het tv-programma een oproep om zijn gestolen gitaren terug te krijgen. De drie gitaren die er zijn gestolen, dat zijn eigenlijk mijn drie favoriete gitaren. Het is denk ik net als, eh, weet ik veel, een wielrenner een band heeft met zijn fiets of eh, een kok met zijn favoriete mes. Het is toch iets waar je ja, mee leert lezen en schrijven. En als dat dan weg is, is het wel echt heel erg zonde. De gitaren werden een paar weken geleden gestolen uit een muziekstudio in Benschop. In Utrecht is dat. Het gaat om dure en exclusieve gitaren als de Fender Stratocaster uit 1960 en een zwarte Gibson Les Paul Custom. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond blijft bewolkt en valt er af en toe wat regen.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 He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Mm-hmm. Tell me at a time he worked with women's so shoes. Traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is, how is dog There every chance a honky tonk for my drinks and tips. Most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. the Bojangles. call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Come back and dance, dance, dance, please oh. Mr. Bojangles. Mr. at Bojangles. Come back and dance, dance, dance, please dance. Please dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. Bojangles van het eh, album It Takes Swings van Jan Versteeg. En de vrouwenstem die u hoorde op dit album was van Treintje Oosterhuis. Fijn dat u terug bent bij dit eh, tweede uur jazz of eh, ZFM hier vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn ook weer mee, uh, v, v. Klaassen. Ehm, het volgende wat ik klaar heb staan is eh, weer het Jazz Orchestra, het Concertgebouw. En dat is een tribute aan uh, eh, 30 jaar Session. En Session is een radioprogramma wat door de TROS werd uitgezonden van 1973 tot, tot nou, 30 jaar later denk ik dan. In ieder geval in 2003 is dit album uitgekomen. ik heb een nummer uitgekozen. Ehm, dat heet Ornithology. En uh, eh, daar speelt ook mee op eh, piano Rijn de Graaf. En Rijn de Graaf is een pianist die in 1942 is geboren in Rotterdam. Dus in 2003 was hij toch wel, uh, nou wel behoorlijk op leeftijd. En, of is behoorlijk op leeftijd. Het is dus van het, A, het album 30 jaar station, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Met speciaal op piano Rijn de Graaf. MUZIEK de Graaf eh, op piano samen met de Jazz Orchestra... Eh, of het Concertgebouw, deze live-opname, een prachtige opname. Op dit album uh, zeker een keer de moeite waard om het helemaal af te spelen. Dat, speelt, dat, zijn, of, dat doen ook nog mee. Of er zijn ook nog artiesten die speciaal voor nummers zijn uitgenodigd. Het is Tineke Posma, Joris Roelofs, zelfs Rita Reis, nou, Rijn de Graaf, zoals we nu hebben gaan. En de Four Freshmen. Ehm, het eerste uur stond al heel erg in het teken natuurlijk van van Nederlandse jazzmuziek, hedendaagse jazzmuziek van muzici van eh, vandaag. En eh, ook de trompet kwam daar natuurlijk eh, heel erg in naar voren. Ik heb in het eerste uur ook al een nummer gespeeld van deze muzikant, Jan van Duiken. En ik heb nu een nummer uitgekozen van zijn eigen album, Fingerprint. Dus zoals gezegd, Jan van Duik vanaf het album Fingerprint met het nummer Leave Me Alone. Jan van Dijk op trompet uit Schiedam. Thank you. Jan van Duikeren van het eh, album Fingerprint. Het, eh, het, volgende wat ik klaar heb staan... Eh, gaan we wel weer naar een blaasinstrument toe. Maar dan niet de trompet, maar de saxofoon. En dat is van een, wel ook een bijzondere saxofonist. Dat is Dennis Kabel. is een Duitse jazz saxofonist. En het grappige is, hij is zijn carrière ooit begonnen op, op cello en piano. En later nou ja, later, op zijn 13-jarige leeftijd ontdekte hij de saxofoon. En is daarmee eh, mee eh, zeker verder gegaan. Ik heb eh, van dat album van Dennis Cable een nummer gekozen... waarin hij samenspeelt met een Nederlandse saxofonist. En dat is Jasper Blom. Die komt uit Gelderop, is geboren uit, in 1965. Hij speelt uh, tenorsax, sopraansax en eh, hij is ook is Hij is bandleider en competist. Maar zoals gezegd, ze spelen samen op eh, een album van Dennis Kabel. Het heet The Love Call en het nummer Becky's Blue Skyline. Zoals gezegd, samen op saxofoon Blue Kabel en Jesper Blom. Dennis Kabel van de Love Call Impression of Ellington, het album. En het eh, nummer heet Peggy's Blues Skyline met eh, Jasper Blom. Ook op eh, saxofoon, net zoals Dennis Kabel. En met Pablo. Pablo Held op piano. En Henning Keling op bas. het is een fantastisch lekkere muziek. het is eigenlijk een Duitse muziek waarbij Jasper Blom dan de enige Nederlander is. We blijven nog even een beetje in, in in Duitsland. Eh, ik heb wat anders klaarstaan. Dat is eh, Annette van Eigel. En dat is het nummer uh, Traveling. Dus ze is onderweg. En onder meer speelt daar op gitaar mee Jesse Roeler. Die we ook net hebben gehoord in, van zijn eigen album op gitaar. Zoals gezegd, Annette van Eigel met het nummer Traveling. still one. this came true when I traveled the world, Still, one thing would stay the same. van Eigel, eh, de zangeres Jesse van Ruller op gitaar... Jon Hollenbeck eh, op drum, Jasper Blom op uh, saxofoon... en, en Florian Ross op een Hammond B3-orgel. dus de Duitse Annette van Eigel speelt samen met de Nederlandse Jasper Blom... en de Jesse van Ruller. En daarmee is dat weer helemaal in het thema van vandaag... van Nederlandse hedendaagse jazz muzikanten. En de volgende hedendaagse jazzmuzikant die hebben we al vaker gehoord meezingen op een album... Eh, van, uh, van Kleine Trompetist. En nu haar, van haar eigen album Close to You... het nummer Cut to Get You Into My Life. En het is van V. Klaassen. other kind of mind. And ooh, then I suddenly see you. Did I tell you that I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't hide, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, I knew in time we'd meet again, for I told C. Klaas, eh, Close to You. Eh, en het album heet Got to Get You Into My Life. Dat is, uh, eh, v. Klaas komt uit Nijmegen. Het leuke is wel, uh, ze heeft ook aan de Ballet, Academy gestudeerd in Arnhem. En uiteindelijk heeft zij jazz Sang aan het conservatorium in Den Haag gestudeerd. Al tijdens haar studie werd ze onderscheiden met, voor haar uitbundigheid. Alom werd ze beschouwd als een van de grootste talenten onder de jonge generaties. Onder meer Rita Reis gaf meerdere malen in een interview blijk van haar bewondering voor Klaasens talent. Nou, ik heb haar al vaker gespeeld en ik zal haar in andere uitzendingen ook eh, weer vaker gespeeld. Ze heeft een prachtige, mooie stem en ik, eh, ik vind het gewoon leuk om Nederlandse jazzmuziek te draaien in deze radioshow. Het volgende wat ik klaar heb staan, dat is een, eh, ook een jazzorkest. Een jazzorkest uit Nederland, om precies te zijn uit Rotterdam. Het heet het Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra. En ik heb een nummer eh, klaarstaan, dat heet eh, Bon Petit. Eh, ik moet even kijken of ik het helemaal ga draaien. Want het is wel een hele andere soort van jazz. En mij is het af en toe een beetje te heftig. Maar ik zou zeggen, oordeel zelf het nieuwe Rotterdam Jazz Orchestra... met het nummer uh, Bon Petit. zit je de uitzending zo voor te bereiden... en dan heb je een paar nummers uitgekozen en dan heb je ze beluisterd. En dan zit je toch live in de uitzending en dan denk ik... nou, nou het voelt toch niet zo heel erg lekker. En daarom heb ik een, eh, een volgend nummer erbij gepakt. En het is ook weer van Gerard, Gerard Klein, van de Gerard Klein groep Gerard Klein op trompet. En het is eh, van het album uh, New World. En het, en het nummer heet Nieuw Amsterdam. zoals gezegd Gerard Klein met de Gerard Klein groep van het album New World en het, album, of het nummer Nieuw Amsterdam. Het volgende wat ik eh, uitgezocht heb, dat is ook wel heel iets eh, bijzonders vind ik, is van eh, Del Muntes en daar speelt onder andere Frank Montes. op Frank Montes heeft gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg en is eigenlijk groot geworden thuis met het Hammond P3 organ en ik vind eigenlijk een, een, een Hammond orgel dat heeft zulke speciale klanken en mag eigenlijk niet missen in een, eh, in een radioprogramma over jazz. Het is natuurlijk al eh, vaker vaak voorgekomen in een paar nummers wat ik net heb gespeeld. Maar eh, in dit nummer komt het ook weer heel duidelijk naar voren dat hem aan het orgel. En het is een heel bekend nummer.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 Thank you for the love you brought my way. And all you gave to me when you're old on. Now I feel like I am ten feet tall, sunny. Delmans met het nummer eh, Sunny. Eh, op, eh, op het Hammond B3 Origin, Frank Montes. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze twee uur jazz op de zondagmorgen. Het is nog steeds een beetje grijs en druilig in Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik wil u heel graag bedanken voor het luisteren. Volgende week op deze plek zit Jeroen. En die zal ook weer een prachtige jazz-uitzending voor u brengen. En wij sluiten nu af dit uur met een, eh, een, fantastische Nederlandse zangeres die heel veel genres heeft gedaan. Ik ben ook wel een eh, groot fan van haar. En haar naam is eh, Treintje Uisterhuis. En ik heb een nummer uitgekozen. Dat heet Never Can Say Goodbye. Met, dus wat hier alleen begeleid op gitaar. Het is echt een fantastisch nummer. Zoals gezegd, Never Can Say Goodbye van Treintje Oosterhuis.